Stubenitski met het NOS-journaal. Nederland schiet ernstig tekort bij de gezinshereniging van gevluchte Syriërs. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens. Het college wijst op de Europese gezinsherenigingsrichtlijn. Daarin staat dat alle omstandigheden van het gezin moeten worden meegewogen. Volgens het college zijn jonge Syrische vrouwen extra kwetsbaar... en lopen ze een reëel gevaar op seksueel geweld of een gedwongen huwelijk. Militairen met partners die niet door de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst kunnen worden gescreend, stappen naar de rechter. Ze vinden dat ze ten onrechte zijn geschorst door Defensie. Partners die uit het buitenland komen of in een land zijn geweest waarmee de MIVD niet samenwerkt, vormen volgens Defensie een veiligheidsrisico. Voor de meeste militaire functies is van zowel de werknemer als van de partner een verklaring van geen bezwaar nodig. Een aantal militairen stelt dat dit in strijd is met het recht op huwelijk en een recht op het privéleven en stapt daarom naar de rechter. Minister Kamp heeft in Groningen een nieuw schademeldcentrum voor aardbevingen bezocht. Groningers kunnen in het centrum in Appingedam hun schademeldingen laten afhandelen. Eerder werd dat gedaan door gaswinningsbedrijf NAM. Na het bezoek werd Kamp opgewacht door betogers. Die willen dat de gaskraan verder dichtgaat. Een man uit Zomeren heeft bekend dat hij vrijdag een groep meisjes heeft aangereden. De politie kwam hem op het spoor naar de vondst van een beschadigde auto in de Brabantse plaats. Bij de aanrijding in Zomeren raakten drie meisjes gewond. De man reed door na het ongeluk. Vakcentrales FNV en CNV gaan gewoon door met stakingen. Ze zijn het oneens met vakbond De Unie. Die maakte bekend te stoppen met stakingen... omdat deze vorm van protest volgens de bond niets oplevert. Volgens de FNV is een vakbond die nooit staakt als een tijger zonder tanden... en is staken niet voor niets een grondrecht. Het weer in een groot deel van het land gaat het harder regenen. Morgen trekt de regen later op de dag weg. Het wordt dan een graad of acht. Dit was het NOS. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is nog niet heel druk op de wegen in de Randstad. Er staat file op de A9, Amstelveen-Diemen. Voor knooppunt Hodendrecht 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstok is tijdelijk dicht. Op de A20 Rotterdam-Gouda een korte dagelijkse file bij het plein, 2 kilometer. En de N201, de weg Zandvoort naar Uithoorn, is dicht bij Hoofddorp.